Gert Kluk het NOS Journaal. De Zwitserse bevolking heeft in een referendum nee gezegd tegen de uitbreiding van zes stukken snelweg en de bouw van enkele tunnels. 53 stemde tegen. De Zwitserse Groenen zijn blij en spreken van een historische wending. Volgens de Milieupartij heeft de bevolking duidelijk zijn afkeuring laten blijken van het oude beleid... waarin het draait om het aanleggen van steeds meer wegen. De Nationaal Conservatieve Volkspartij, SVP, is ontevreden... en verwacht dat de Zwitserse automobilist nog meer uren in de file komt te staan... nu er een streep gaat door het miljardenproject. Het akkoord dat vannacht werd gesloten op de klimaattop in Azerbeidzjan... leidt tot teleurgestelde reacties van milieugroepen en opkomende landen. Volgens Greenpeace hebben de rijke landen hun zin gekregen. Vanaf 2035 krijgen arme landen jaarlijks 300 miljard euro voor klimaatmaatregelen... en was op een veelvoud van dat bedrag aangedrongen. Landen als Nigeria en India spreken van een schamele en beledigende overeenkomst. De Israëlische regering heeft besloten tot een boycott van Haaretz. De linksliberale krant bericht kritisch over de oorlog in Gaza... en ondermijnt daarmee, volgens de regering, het bestaansrecht van Israël... en zijn recht op zelfverdediging. Israëlische overheidsorganisaties mogen nu niet meer met Haaretz communiceren. De krant spreekt van een nieuwe poging om een onafhankelijk, kritisch nieuwsmedium het zwijgen op te leggen. Iran gaat weer in gesprek met Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over zijn nucleaire programma. De laatste jaren verrijkt Iran weer uranium tot 60 waarmee het land een kernwapen zou kunnen maken. Dinsdag bleek uit het rapport van het VN-atoomagentschap dat Iran mogelijk bereid is om de productie van verrijkt uranium af te bouwen. In ruil daarvoor zouden westerse landen hun sancties moeten afzwakken. Aan het gesprek vrijdag doet de VS niet mee. Het weer ook vanavond zeer zacht. Vannacht neemt de bewolking toe. Aan het eind van de nacht vanuit het westen regen.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 should say hello and then goodbye. Just up and love. spirit break as it shatters into a million pieces. Just like glass, I see right through you in your parade of excuses. Feels like Groundhog Day, say the same things.